Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Prinses Amalia kan nog steeds niet het huis uit. Dat hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima net gezegd... tijdens hun staatsbezoek in Griekenland. Vorige maand werd duidelijk dat Amalia bedreigd wordt... en daarom extra beveiliging krijgt. Daarom is ze ook niet op kamers in Amsterdam. Volgens koningin Maxima gaat het verder oké met Amalia. Ja, het gaat wel goed. Ehm, natuurlijk nog steeds echt eh, heel frustrerend en niet, eh, eh, niet eenvoudig. Eh, maar ze is hartstikke moedig en eh, wij zijn heel trots op haar. En eh, wij hopen wel echt ja, even te kijken wat is, wat, hoe zich ontwikkelt... om te zien wat moeten we lange termijn doen. De koning werd ook gevraagd naar het WK voetbal in Qatar. Er gaat een afvaardiging van de regering naartoe. De koning weet nog niet zeker of hij straks ook op de tribune zit. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is blij met de reactie van Jumbo. Die haalde vandaag deze WK-reclame met hossende bouwvakkers van de buis. Tussen de palen, we lopen de we gaan nooit meer slapen. Het ligt allemaal erg gevoelig, want bij de bouw van de WK-stadions kwamen veel arbeiders om het leven. Jumbo heeft nu sorry gezegd en Amnesty vindt dat dus goed. Was de FIFA maar zo snel met reageren op de kritiek daar, zeggen ze. En er is ook leuk supermarktnieuws uit het Groningse nieuwbouwdorp Meerstad... waar al jaren aan gebouwd wordt. Het enige minpunt, er zijn bijna geen voorzieningen... zoals een sportclub of een school. Maar er is nu wel een supermarkt en vanochtend werd die feestelijk geopend. 2, 1 hartstikke fijn om een eh, supermarkt zo dicht bij de deur te hebben, absoluut. Voor de levendigheid in de wijk. Mensen hebben er vol spanning op zitten wachten om in hun eigen wijk eh, naar de supermarkt te kunnen. Dus dat is eh, super fijn. Ja, en de Groningers kunnen er ook gelijk een borrel doen, want in het nieuw gebouwde pand komt ook een horecazaak met een terras. Krijg je nog het weer? Droog en aardig zonnig met een graad of 15. Vanavond blijft het droog, kan het wel wat harder gaan waaien. Morgen blijft het bewolkt, soms ook wat regen dan en een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 100 kilometer file in onze regio. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 2 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Een kapotte auto op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen. Kwartiertje vertraging daar. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer een kapotte auto.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 De Raad zegt dat stikstofuitstoot bij de bouw van bijvoorbeeld wegen... ook moet meetellen bij de totale uitstoot. Oud-voorzitter van de Kamp van politievakbond ACP... heeft zich in zijn werk een aantal malen schuldig gemaakt... aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is de conclusie van een extern onderzoek dat de bond heeft laten doen. En ondanks de bedreigingen gaat het goed met prinses Amalia. De koning en de koning koningin hebben dat gezegd in een persgesprek. De koning zei verder dat hij nog niet weet of hij over twee weken naar het WK voetbal gaat.